Gert Kluk met het NOS Tunesië wil niet de grenswacht worden van andere landen om migranten tegen te houden. President Said heeft dat gezegd. Zijn opmerkingen zijn een voorschot op gesprekken met een EU-delegatie die vandaag op bezoek komt. De delegatie wil met Tunesië afspraken maken om het probleem van migranten die de Middellandse Zee oversteken aan te pakken. De delegatie bestaat uit premier Rutte, de Italiaanse premier Meloni en commissievoorzitter von der Leyen. Als Tunesië wil meehelpen met het aanpakken van het migratieprobleem... wil de EU het land onder meer financiële hulp geven. Oud-president Trump heeft op republikeinse campagnebijeenkomsten uitgehaald naar president Biden, het Amerikaanse ministerie van Justitie en de FBI. Trump wordt verdacht van 37 strafbare feiten in verband met het meenemen en achterhouden van geheime staatsdocumenten, onder meer over het kernwapenprogramma en het tegenwerken van het justitiële onderzoek. In strijd met de wet had hij dozen vol documenten laten overbrengen... naar zijn buitenhuis in Florida na zijn vertrek uit het Witte Huis. Trump sprak van een ridicule aanklacht zonder grond. Ze zijn corrupt, ze belazeren de boel, we moeten ze verslaan... zei Trump tegen zijn aanhangers. Ruim 10.000 huishoudens in Vlaardingen zitten sinds 7 uur vanochtend zonder stroom... meldt netbeheerder Stedin. Volgens het bedrijf zijn monteurs onderweg om de storing te verhelpen. Volgens Rijnmondveilig.nl, een initiatief van verschillende hulpdiensten... heeft Stedin gemeld dat de storing geruime tijd kan gaan duren. De oorzaak is nog niet bekend. In Rotterdam-Beverwaard is een explosie geweest. Voor zover bekend zijn er geen gewonden en is niemand aangehouden. In Rotterdam zijn de afgelopen maanden om de haverklap explosies. Burgemeester Abu Talib zei eerder dat die samenhangen met de drugshandel. Het weer zonnig en warm. Het wordt vanmiddag 29 tot 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm en vannacht koelt het af naar 16 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm, 28 tot 32 graden. De komende dagen weinig verandering. In de loop van de week wordt het wel geleidelijk minder warm.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 Yes, I can I still keep the party going Not one hair out of place Watch me you try. hot, so let's turn up the heat till we like it hot, some like it hot. Some like it hot, some like it hot.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 long, a la la la la long, long, li long, long, long. Come on, a la la la la long, a la la la la long, long, li long, long, long. Hey, standing across the room, I saw you smile.